De stukken staan op de websites van kranten als de New York Times en The Guardian. De eigen site van Wikileaks lag plat, mogelijk als gevolg van een aanval door hackers. Uit de gepubliceerde documenten blijkt dat de Amerikaanse regering VN-topman Ban Ki-moon wilde bespioneren, dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran, dat China het Amerikaanse internetverkeer wilde saboteren, dat de Russische president Poetin banden zou hebben met georganiseerde misdaad en dat Iran van Noord-Korea Noord raketten heeft gekocht waarmee West-Europa kan worden bereikt. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken scherp veroordeeld. De actie van Wikileaks wordt roekeloos en gevaarlijk genoemd. De Amerikaanse regering heeft er de afgelopen week op aangedrongen om van openbaarmaking af te zien. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis omdat nu allerlei berichten op straat liggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geheime informatie voortaan beter beschermen. Ierland krijgt een lening van 85 miljard euro uit het noodfonds voor de stabiliteit van de euro. De Europese ministers van Financiën hebben daarover een akkoord bereikt. Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken geven nog eens 5 miljard. In ruil voor de steun moet Ierland de komende jaren drastisch bezuinigen. Daarmee is de stabiliteit van de euro nog niet gered. Ook Portugal en Spanje lopen gevaar. In Haiti willen 12 van de 18 presidentskandidaten dat de verkiezingen ongeldig worden verklaard. Ze zeggen dat er op grote schaal is gefraudeerd. In de hoofdstad Port-au-Prince waren bovendien chaotische taferelen bij kieslokalen. Sommige presidentskandidaten hadden president Preval afgelopen week al gevraagd de verkiezingen uit te stellen vanwege de toestand in het straatarme Haiti. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar min 6 graden in het oosten en min 3 aan de kust. Morgen vooral in de zuidelijke helft van het land sneeuw.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 I be a face on the screen. I read our names. you. zaterdagmiddag tussen 3 en 5. de grootste hits van Europa. Ah, ah, Niet betrouwbaar. Maar wel origineel. Het ritme van ZFM.

als tien jaar terug. Toen we dronken speelden en dronken. 找一个。怜。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 my hands are like water. Keep stock growing for my son on my matter. Eve on her own cash. Fuck what you bought her. He's been you owe oh, That's what I believe in miracles. Since you came along, you said something. Coaching met het NOS